uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De vier inzittenden die om het leven zijn gekomen... doordat hun auto te water was geraakt in het Noord-Hollandse Opdam... zijn Poolse arbeidsmigranten. Het gaat om drie mannen van 20 en 21 en een vrouw van 48. Ze waren als vermist opgegeven nadat ze vrijdagavond niet thuis waren gekomen. De vier werkten sinds begin januari bij een bloembollenbedrijf in Opdam... en zouden volgende week terugkeren naar Polen... Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Volgens de Koerdische strijdgroep SDF is gisteren het slotoffensief tegen IS begonnen. Ze krijgen daarbij luchtsteun van de door Amerika geleide coalitie. Steeds meer IS-posities worden heroverd. Donderdag zei president Trump dat 99,5 van het kalifaat is heroverd. In Nieuw-Dordrecht in Drenthe is een auto met hoge snelheid een woning binnengereden. Daarbij is een flink gat ontstaan. Niemand raakte gewond, maar een baby die in een box in de woonkamer lag... is wel aangetikt door de auto. De baby wordt onderzocht. De brandweer heeft de automobilist ongedeerd uit de zwaar beschadigde auto bevrijd. Hij had niet gedronken of drugs gebruikt. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De Netflix-film Roma heeft de BAFTA Award voor beste film gekregen. De belangrijkste Britse filmprijs. Alfonso Cuaron kreeg de prijs voor de regie. De BAFTA voor beste acteur ging naar Rami Malek voor zijn rol in Bohemian Rhapsody over de rockband Queen en zanger Freddie Mercury. Olivia Colman won de prijs voor beste actrice voor haar rol in The Favourite, de film die door veel kenners was getipt als beste film. Het weer, Vannacht daalt de temperatuur tot 2 graden. Het kan flink waaien, aan de kust stormachtig.